Ook in echte winkels liggen zelftesten waarvan het ministerie van Volksgezondheid de kwaliteit niet kan garanderen. Bovendien doen sommige verkopers net alsof het RIVM achter de test staat, terwijl dat niet zo is. Er zijn al webwinkels die 20 testen aanbieden voor minder dan een tientje. Het is een belangrijke dag in Den Haag. De notulen waaruit blijkt hoe het kabinet is omgegaan met de toeslagenaffaire worden openbaar gemaakt. Vorige week kwam RTL Nieuws met het verhaal dat er bewust info is achtergehouden. Ook zouden ministers hebben geklaagd over lastige Kamerleden. Vanavond komen de notulen dus naar buiten. Dan is te lezen wat er precies is besproken. In Heerlen is afgelopen vrijdag een drugslap ontdekt. In een pand in een woonwijk werd amfetamine gemaakt. En volgens de politie was de kans groot dat er vroeg of laat brand zou uitbreken... of dat de bol de lucht in zou gaan. Twee mensen zijn opgepakt. Nu de klimhallen dicht zijn, moeten klimliefhebbers alternatieven zoeken. Bas-Jan uit Groningen hoeft niet ver te zoeken. Hij heeft een klimhal in zijn woonkamer gebouwd. Het was een logische keuze omdat hij van zijn sport houdt, vertelde hij aan het Groningse stadsblog Sikkom. Je kunt niet voetballen in je huis, weet je wel. Dat Tenminste, eh, niet zo goed. Als je dit eenmaal hebt, je kunt weinig dingen stuk maken met een klimwand. Als je eruit valt, hebben we gewoon een mat, maar je kunt niet echt iets tegen aanschoppen. Dus... Uh... Ja, ik weet niet. Ik, ja, het was gewoon, het is een idee. En die heb ik gewoon uitgevoerd. Mensen die langskomen kijken wel verbaasd, vertelt hij. Hij heeft ook al mensen over de vloer gehad die graag even wilden klimmen.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 It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower and I try to catch your eye. Sometimes it's so hard to like visit to.